Maarten Stultjes met het nws Journaal. De West-Afrika... Zo'n 7000 militairen zijn Gambia binnengetrokken... omdat de oude president Jammeh weigert de macht af te staan... na de verkiezingen die hij verloor. Hij krijgt tot vrijdagmiddag de tijd om te vertrekken. Reddingswerkers zoeken ook vannacht naar overlevenden... in het hotel in Italië dat door een lawine is getroffen. Tot dusver zijn volgens de autoriteiten drie lichamen geborgen. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door het winterse weer... Er is een kamp voor de hulpverleners opgezet op zo'n 10 kilometer van het hotel. In het hotel waren ongeveer 30 mensen aanwezig tijdens de ramp. De milieubeweging is zwaar teleurgesteld dat het kabinet voorlopig geen extra kolencentrales gaat sluiten. Natuur en Milieu spreekt van een zwarte dag voor het klimaat. Volgens Greenpeace maakt het kabinet van Nederland een achterblijver in de strijd tegen klimaatverandering. De Tweede Kamer wil dat de laatste vijf kolencentrales dichtgaan maar het kabinet stelt een besluit daarover uit tot na de Kamerverkiezingen. De Gouden Radio Ring 2016 is gewonnen door het programma Helemaal Haandrikman van Radio 2-presentator Bert Haandrikman. Het programma was tot 1 januari door de week te horen op Radio 2. De radioster voor de beste presentator DJ is bij de mannen gewonnen door Gerard Ekdom van Radio 2 en bij de vrouwen door Eva Koreman van 3FM. Het weer. In het noorden drijven wolkenvelden over bij minima rond het vriespunt. Er kan wat regen vallen en dat kan bevriezen en gladheid veroorzaken. In de zuidelijke helft van het land flinke opklaringen met 2 tot 6 graden vorst. Morgen bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden. Het wordt dan 0 tot 4 graden.